Informateur Rosenthal voert vandaag afzonderlijke gesprekken met de fractieleiders Cohen, Verhagen, Pechtold, Halsema en Rutte. Er zijn twee mogelijke coalities, Paars Plus met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks en een brede coalitie van VVD, PvdA en CDA. De topman van BP, Hayward, heeft er in het Amerikaanse congres flink van langs gekregen. Hij werd gehoord over de oorzaak en aanpak van het olielek in de Golf van Mexico. De congresleden vinden dat BP uit winstbejag enorme risico's heeft genomen bij het boren. Hayward wil pas conclusies trekken over het ongeluk als het onderzoek is afgerond. In de Amerikaanse staat Utah wordt straks een moordenaar door een vuurpeloton ter dood gebracht. Het is Ronnie Lee Gardner die 25 jaar geleden in de rechtszaal zijn eigen advocaat vermoordde. Verzoeken om van de executie af te zien zijn gisteravond afgewezen. Het vuurpeloton is in geen enkele Amerikaanse staat meer toegestaan. Gardner wordt nog wel doodgeschoten omdat hij erom vroeg voordat het verboden werd. De hoogste bestuurder van het Zuid-Franse departement Vaar verwacht dat het dodental van het noodweer nog verder oploopt. Er zijn 25 lichamen gevonden en volgens Franse media worden er nog 13 mensen vermist. Een van de vermisten zou een baby zijn die uit de armen van zijn moeder viel. In het gebied wordt druk gewerkt aan het opruimen van de ravage. En de Wereldbank heeft 96 miljoen euro beschikbaar gesteld om het oprukken van de Sahara te stoppen. Van het geld wordt een zogenoemde groene muur van bomen geplant. En die moet bodemerosie vertragen, wind tegenhouden en regenwater in de bodem vasthouden.